Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de metro van Londen is een man meerdere mensen te lijf gegaan met een mes. Eén man is ernstig gewond geraakt, zegt de politie. Twee anderen raakten licht gewond. De dader zou hebben geroepen dat hij het voor Syrië deed. De politie behandelt de aanval als een terroristische daad. De dader is met een taser tegen de grond gewerkt en gearresteerd. Over zijn identiteit is nog niets bekend. Frankrijk gaat vandaag naar de stembus om nieuwe regionale parlementen te kiezen. Verwacht wordt dat het Front National van Marine Le Pen een monsterzege behaalt, 30% volgens de peilingen. De socialisten van president Hollande staan in de meeste peilingen op zo'n 23% en de republikeinen van voormalig president Sarkozy op 29%. In Honselersdijk in het Westland heeft een grote brand gewoed. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit in een bedrijfspand. De huizenhoge vlammen waren op grote afstand te zien. Omdat er ook autobanden in brand stonden kwam er veel rook vrij. Het bedrijf ligt vlakbij een woonwijk in Honselersdijk. Rond kwart over vier had de brandweer het vuur onder controle. Taliban-leider Mullah Mansour heeft in een audioboodschap laten weten dat hij nog leeft. Gisteren meldden Afghaanse media dat hij om het leven was gekomen na een schietpartij in Pakistan. Hij noemt dat zelf propaganda van de vijand. Hij zegt dat hij veilig bij vrienden zit. Of de stem ook echt van de Taliban-leider is, staat nog niet vast. In de eredivisie heeft koploper Ajax gisteravond met 5-2 gewonnen van Heerenveen. Het was de derde thuiswedstrijd op rij dat de Amsterdammers vijf keer scoorden. PSV hield de achterstand op Ajax beperkt tot vier punten. De Eindhovenaren wonnen uit tegen Vitesse met 1-0 door een doelpunt in de laatste minuut. FC Utrecht won eveneens met 1-0 bij de Graafschap.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 Actueler kan niet. De Conscious Rednecks hebben de sleutel gekregen. Je hoorde dat in I've Got Your Key. Moses Wrangel mist helemaal niets en vertolkt dat in We Ain't Missing Nothing. En van wie is die sleutel dan wel? Die is van KLN en Jots Christina zingt erover. Nee hoor, alle gekheid op een stokje. De songs hebben niets met elkaar te maken. Van harte welkom en ik wens je weer veel luisterplezier. of your body fit that dress just right. You know just what you're doing to me. Ain't no place else that I'd rather be than right here. I know that we had plans tonight, but one look nothing else that I'd rather do than spend all night undressing you my candlelight. Why waste our night out on the time?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 She'll chain you up, make you cry, take you for a ride, hang you out to dry. Her name is Kayla Ann and she wants to have a ball tonight. made him cry. Took him for a ride, hung him out to dry. Her name is Keller Ann, and she wants to have a ball your crap. take your full ride, hang you out to dry. Her name is Kellyanne, and she wants to have a ball. Het eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. Ook het Nederlands blok komt weer aan bod. De original van deze week is Put Another Lock on the Fire. In het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Van alle countryhelden uit de jaren 90 was Alan Jackson altijd het meest bescheiden. Gars en Shania gaven de meest spectaculaire concerten. En Reba had naast haar muziek ook een carrière als tv-ster. Maar Alan Jackson was altijd gewoon Alan Jackson. Een sympathieke gast met een mooie donkerbruine stem die met de regelmaat van de klok albums van een constant niveau afleverde. En dat doet hij nog steeds. In de afgelopen jaren verschenen er maar liefst vijf Jackson-albums en nu is er het nieuwe Angels and Alcohol, waarop Jackson laat horen dat hij het nog altijd niet verleerd is. There you were standing by the screen door slamming, rather clear what's taking place. You were holding on to Louis, he was packed and he was heavy. That plastic handle just about to break. Well, then you picked up Chloe, she knew y'all were going. She started barking like a tank. Well, I was shocked and I was joking, but I would not be lonely. Cause I got Jim and Jack in hand string bikini's your apple martinis. Take what's left there in the bank. Take your flat iron and your curlers, your sparkling water, and that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies. To me, you're just a total. became a little sad and called up my old dad. He said, Son, you just woke me from my nap. I told him you had left me. He said, Son, now don't you hate me. You know exactly what I think. You know you're better off. You can fish and you can golf. You still got Jim and Jack and Hank. Take your strength. got Jim and Jack and Hank. Sergeant Tammy, Loretta, Earl, Willie Nelson, Big John Cash. How about old Jimmy Buffett? Bring him in there. That sun shining. George Strait, old friend. Can't forget Hank Jr. and all his rowdy friends. I'm gonna clean out the whole crowd, baby. Dat was Alan Jackson met Jim and Jack en Hank. De eerste single afkomstig van zijn laatste album. Sarah Gail Meach neemt het sokje van hem over met At the Bar Again. Yeah, I found love in Southern California. But And I've got no one in Southern California except for the locals at my neighborhood bar. So I'm at the bar again, drinking with my only friends, thinking about the time. He lied to me in Southern California on a day trip to Tijuana to buy some pills in bulk. In his lonely in Southern California. Man, those city lights can make you feel like hell. So I'm at the bar again, drinking with my only friends, thinking about the times we had when we were. drink a toast to broken hearts. Hey, I'm at the bar again.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 Met Hey Bobby scoorde Katie Oslin een top 10 hit. We schrijven 1987. Ik ben nog geweldig trots op het feit dat ik in 1986 Lee Towers in contact heb gebracht met Dobie Gray. Het gevolg was dat Dobie in Lee's Gala of the Year stond. Ter gelegenheid daarvan werd het album From Where I Stand uitgebracht. Helaas zonder veel succes, hoewel de titelsong een juweeltje is. Tell me what you see. Do you understand how much your love has done for me? Is it clear? I will always want you near. Is it written in my eyes how much I love? from where I You swept my heart away. You held me close beside you and helped me find my way. Honestly, you are still the one for me, and my heart is gonna be with you forever. original van deze week. Tom Paul Glazer scoorde solo zijn grootste hit met de door Shell Silverstein geschreven Put Another Lock on the Fire, met als hoogste positie de 21ste plaats in de country hitlijst. Ook leverde hij een bijdrage aan het album Wanted The Outlaws, samen met Willie Nelson, Waylon Jennings en Jesse Coulter. Begin jaren 80 was hij met zijn broers Jim en Chuck in Nederland. In het tweede uur een cover van Put Another Lock on the Fire. Put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. And go out to the car and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe. And then go fetch my slippers. And boil me up another pot of tea. Then put Why don't I let you wash the car on Sunday? Don't I warn you when you're getting fat? Ain't I gonna take you fishing with me someday? Well, a man can't love a woman more than that. Ain't I always nice to your kid sister? Don't I take her driving sweet, and you know it ain't feminine to fight. So put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. Go out to the car and lift it up and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers. and boil me up another pot tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Hij is net gescheiden van Hollywood-actrice Manny Moore en wordt ongelukkig van het vooruitzicht van de winter. Het zou de eerste eenzame kerst in vijf jaar worden. Ik dacht bij mezelf, What the fuck ga ik doen, zegt Adams in een interview met het Rolling Stone magazine. Troost vindt hij in 1989, het hitalbum van Taylor Swift dat op dat moment alle records breekt. Adams hoort meer dan gelikte popsongs. Ik bleef maar nadenken over de emoties in de nummers en de manier waarop ze in elkaar zaten. Luisterend naar het album ontstond voorzichtig het idee om de nummers volledig om te vormen naar zijn eigen stijl. All You Had To Do Was Stay is een van die bewerkingen. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Tex-Mex en Cajun muziek wordt ook in ons eigen land gemaakt. Een drietal songs heb ik voor deze rubriek geselecteerd. Dwayne Verheide is door good old Flaco Jiménez in de armen genomen en hij steekt de oude meester naar de kroon. Samen met zijn band de Tex-Mex Explosion vertolkte Dwayne het Los Lobos succes Serenata Norteña. Vervolgens zoeken we het in de Cajun als Captain Gumbo het aloude Colinda voor het voetlicht brengt. Pinchitas Caliente waagt zich aan het door Dick van Altena geschreven Go in Loco. Al sonar del bajo sexto, al compar del contrabajo y el arrullo de acordeón. noche extraño. Crossroads. Kees de Haan. country. Adios, man. I'm going of the world you wanna go? And to the end of the world I will follow. That's what you said, microwave on the radio. It's not the end of the world to me. Adios, man, I'm going loco. My heart is sad, I'm missing you so. You left me behind. Now I'm losing what's left of my mind. Tell me why did you decide to go? Leaving me here lonely and solo. Now that I know that the Nuevo Laredo is the end of the world too. Adios, mine, I'm going loco. My heart's sad, missing you so. You left me behind. Now het blokje country uit eigen land. Op zijn onlangs uitgebrachte album Cash Country gaat Don Henley het duet aan met Dolly Parton in When I Stop Dreaming. Het is meteen de mooiste song van het hele album. Fresh New Country When I stop dreaming That's when I stop loving that I ever been hurt in my life. The first time I ever have wanted to die was the night when you told me you loved someone new and you asked me if I could forget I'll stop loving you. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Tien nummers schotelt hij ons voor. Zes ballads en vier midtempo nummers. Het openingsnummer You Can Always Come Home is meteen een van de hoogtepunten een ballad die langzaam op gang komt, maar steeds indrukwekkender gaat klinken. Alan Jackson. Step out in the bright sunshine. Follow your heart and remember anytime. You can always come home. chase those dreams. And when you lay down at night, you know that there's someone praying for you every day, even if you never. when I was young. My daddy said to me the very same words, and I took those words with me when I was afraid. I'd pull them out and think just how much they mean to you can always come home. Wherever life's road leads, you can get back to a love that's strong and free and never be alone. In your heart, there's still a place, no matter how right. always come Voor mij was dit een happy hour. Hopelijk voor jou ook. En als dat zo is, neem ik je graag mee naar het tweede uur van Crossroads. Sonny Sweeney helpt een handje bij dit afscheid voor even. Welcome to happy hour. Blinking on the neon sign. if I stop for just one. I could still make it home in time. As my eyes grow accustomed to smoky dim lights, I see the jukebox near the door. wenst u allemaal fijn.